Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Internationale leiders zijn bang dat het verder uit de hand gaat lopen tussen Israël en Hezbollah. Door de Israëlische luchtaanvallen van gisteren op Hezbollah zijn in Libanon bijna 500 mensen gedood, onder wie 35 kinderen. Er zouden 1600 doelen zijn geraakt, zoals plekken waar raketten en munitie opgeslagen ligt. En ook afgelopen nacht waren er opnieuw aanvallen. Er staan nog steeds superlange files naar het noorden van Libanon. En het Israëlische leger heeft inwoners in het zuiden van Libanon opgeroepen te vertrekken. Omdat daar luchtaanvallen op Hezbollah zijn. Vakbond FNV zegt dat ze over drie weken opnieuw willen gaan staken als er geen afspraken worden gemaakt over een regeling voor vroegpensioen. Wordt verslaggever Nick Wouters. Ja, en hoe die er dan precies uit gaat zien, dat, dat weten ze bij de FNV ook nog niet. Dat gaan ze met hun leden overleggen. Ja, de gesprekken met de minister zijn muurvast gelopen. En de FNV wil alleen nog praten als er over hun eigen voorstellen wordt gepraat. Het verfbedrijf achter Flexa in Sikkens schrapt wereldwijd 2000 banen. Axo Nobel wil daarmee de kosten omlaag brengen en zegt dat ze met minder mensen sneller besluiten kunnen nemen. In Nederland werken ongeveer 2500 mensen bij AxoNobel. En het is niet bekend hoeveel medewerkers weg moeten. Ja, en op een veiling heeft iemand dik 26.000 euro neergeteld voor een tweedehands oranje bank. Ja, het is dan ook niet eh, zomaar een bank. Het is een replica van het exemplaar waar Joey, Chandler, Phoebe, Rachel, Ross en Monica jarenlang op hingen ken misschien wel. Eh, Friends. Op een veiling gingen gisteren allemaal spullen uit die wereldberoemde comedyserie Onder de Hamer. Een ladekast van Ross ging voor 9000 euro weg. En een grijze sweater die Jennifer Aniston als Rachel droeg leverde bijna 6000 euro op. Het weer en nog een grijs dagje met vanuit het zuidwesten steeds vaker wat buien. Het wordt 15 tot maximaal 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A4 naar Amsterdam voor knopen de Nieuwe Meer. Je hebt daar ruim 10 minuten tijd verlies. Het komt door asfaltschade op de A10 Zuid.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 levert in het meest gunstige geval maximaal 95.000 nieuwe woningen op. En dat is bij lange na niet genoeg om het woningtekort op te lossen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vakbond FNV gaat de acties voor het behoud van het vroegpensioen verharden... Volgende maand komen er nieuwe acties, onder meer in de metaalsector. Deze maand waren er vaker acties van een paar uur. Dat worden acties van 24 uur of langer. Verfabrikant Axo Nobel schrapt wereldwijd 2000 van de ongeveer 35.000 banen.